Mark Sampersen met het NOS Journaal. Armenië beschuldigt Azerbeidzjan van het schenden van het nieuwe staakt het vuren in de regio Nagorno-Karabakh. De wapenstilstand ging in om middernacht plaatselijke tijd. Een paar minuten later werden er volgens Armenië raketten en granaten afgevuurd. Azerbeidzjan heeft voor zover bekend nog niet gereageerd op de beschuldiging. Een week geleden werd er na bemiddeling van Rusland ook een wapenstilstand van kracht in Nagorno-Karabakh... Dat werd al snel geschonden. Beide landen gaven elkaar daarvan de schuld. Tientallen Britse brancheorganisaties hebben een laatste oproep gedaan aan politici om een deal te sluiten met de Europese Unie. Ze willen voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk op 1 januari zonder handelsakkoord uit de Europese Unie stapt. Het gaat onder meer om vertegenwoordigers van de boeren, de retailsector en de auto-industrie. Ze zeggen dat een deal met de EU nodig is om banen te behouden. In de Slowaakse hoofdstad Bratislava hebben demonstranten het regeringsgebouw bekogeld... bij een protest tegen de coronamaatregelen. Het ging om een groep van zo'n 500 neonazies en hooligans. Ze gooiden onder meer flessen en stenen naar het gebouw. Gisteren werd bekend dat de Slowaakse regering alle inwoners wil testen op het coronavirus. De Britse oud-premier Tony Blair is in opspraak geraakt omdat hij de coronaregels zou hebben overtreden. Volgens de krant The Sunday Times is hij niet in quarantaine gegaan na een reis naar de Verenigde Staten. Wie vanuit dat land Groot-Brittannië binnenkomt moet verplicht twee weken in isolatie. De krant zegt foto's te hebben waarop te zien is dat Blair in die periode een restaurant in Londen verlaat. Een woordvoerder van de oud-premier zegt dat Blair voor niemand een risico vormde... omdat hij voor, tijdens en na de reis meerdere keren is getest. Het weer. Er trekken wolkenvelden over het land en in het noorden is er kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 5 en 8 graden. Overdag veel bewolking en maar af en toe de zon. Lokaal kan een bui vallen.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 Life on the road is niet iets. Ik buffel, ik ren, ik stie. Tipsy, dus ik bel je aan alleen. Ik ben ook alleen in die alleen, Deze wereld is fake, maar life is real en ik moet mijzelf herpakken. Album af en een brand nieuw deal, ben nog steeds met dezelfde gabbers. Mensen daar maken verhalen, ik ga ervan uit dat je weet wat wat is. Ik wil niet bepalen, maar please ga niet uit elke week als je vreemd grap grappen.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 Can't wait another second. the way you hold me, hold me, hold me, hold me, feel so holy. waiting for somebody who could drive. zo lang geleden. Mijn gevoel is nog vers voor jou. Oh, ook al weet ik beter, kan je niet vergeten.